Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noorten Al-Bayrak kan voorlopig beter niet terugkeren als algemeen directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Dat schrijft de ondernemingsraad van het COA. Alleen als Al-Bayrak thuis blijft is een onbelemmerde voortgang en zorgvuldige afwikkeling van de lopende onderzoeken mogelijk. De OR constateert onrust onder het personeel sinds het Haagse gerechtshof vorige week bepaalde dat Al-Bayrak in maart weer aan het werk kan. Ze werd in september op non-actief gezet omdat ze tegenstrijdige informatie over haar salaris zou hebben gegeven. Voor de kust van Toscane is het reddingswerk hervat bij het cruiseschip Costa Concordia. Het weer is verbeterd en het schip ligt stabiel. Rond de middag werd het reddingswerk stilgelegd in ruwe zee toen het schip begon te schuiven en te kraken. De eigenaar van het schip heeft de kapitein, die al sinds zaterdag vastzit, de schuld gegeven van het ongeluk. De kapitein week vrijdag om onduidelijke redenen af van de voorgeschreven koers. Het schip liep toen op een rots en kapseiste. In het schip zijn de lichamen van zes mensen geborgen. Er zijn 16 vermisten, bijna allemaal Duitsers. Er zaten 42 Nederlanders op het cruiseschip. De Belgische politie heeft invallen gedaan bij de bisdommen van Antwerpen, Hasselt en Mechelen. En dossiers in beslag genomen die mogelijk te maken hebben met seksueel misbruik van kinderen. Het onderzoek daarna loopt al veel langer. Volgens de Belgische justitie werkten de Belgische bisschoppen vandaag volledig mee aan het onderzoek. De bisdommen reageerden verbaasd op de invallen. We hebben helemaal niets te verbergen, zei een woordvoerder. In de buurt van Hoofddorp is een automobilist aangehouden met drie kinderen in de achterbak. De man trok de aandacht van de politie omdat hij meer dan 45 kilometer te hard reed. Ook wisselde hij steeds van weghelft. De politie hield hem aan en ontdekte toen zijn drie kinderen in de achterbak. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en het blijft droog. Vannacht licht, lichte vorst, morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. De files van 4 kilometer en langer staan op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 6 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. A7 Zaanstad richting Hoorn bij de afrit Weidewormer 5 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht.